omdat er nieuwe verdachten bij zijn gekomen... en een van de rechters in de tussentijd naar het buitenland vertrokken is. Toen de zaak in de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam begon... zeiden alle verdachten gelijk dat ze gebruik maken van hun zwijgrecht. Het is stormweek in Ierland. Vandaag maakt dat land zich op voor een nieuwe storm, Jocelyn. Terwijl een andere storm gisteren nog voor dikke stroomuitval zorgde. Bijna 250.000 huishoudens zaten toen in het donker. Net als onze correspondent. En in die tussentijd was het dus echt behelpen. Hè? Met gaslampen, kaarsen. Ja, het was alsof je in je eigen huis eh, kampeerde. Vanwege de nieuwe storm geldt in Ierland code oranje. Belevenisbonnen zoals Bongo, Gift for You en Wonderbox beloven meer dan ze waarmaken. Dat zegt de Consumentenbond. De bedrijven bieden bijvoorbeeld bonnen aan voor hotelovernachtingen. Eén zegt dat je kunt kiezen uit 5000 hotels, maar het zijn er veel minder. En het grootste deel ligt ook nog eens in het buitenland. Een andere bon belooft twee gratis pannenkoeken, terwijl je op veel plekken maar eentje krijgt de politie probeert er via camerabeelden achter te komen wat er gisteravond precies is gebeurd bij een meubelzaak in Oud-Heusden. De achtergevel werd geramd door een auto en de ravage is groot, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Grote brokstukken liggen nog altijd op de stoep, maar de zaak is wel dichtgetimmerd. De auto is inmiddels weggesleept. Het gebeurde aan de achterkant van de meubelzaak en daar zijn ook parkeerplaatsen voor de nabijgelegen supermarkt. Na de klap zijn de inzittenden van de auto er vandoor gegaan. Het weer. Ja, we gaan vanmiddag van een zonnetje naar zo'n grijs wolkje met regendruppen eronder. Vannacht warmt het op naar een graad of 11. Morgen een dag met veel wind, aardig wat zon en zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen naar de West en Knoop het Watergraafsmeer. 10 minuten vertraging. A9 Diemen Amstelveen is eh, de rijbaan dicht bij Amsterdam Zuidoost. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. De A9 Amstelveen richting Diemen is afgesloten tussen Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Belmermeer door technische problemen. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn. 10 minuten vertraging tussen Vreeland en Loenersloot in 2 kilometer file.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 de Vries... willen in de rechtszaal op geen enkele vraag antwoord geven. Vanmorgen begon opnieuw de inhoudelijke behandeling van het proces... rond de moord op de misdaadverslaggever. De gemeenteraad van Westland is niet van plan om mee te werken aan de spreidingswet... waarmee gemeentes verplicht worden asielzoekers op te vangen... Volgens de gemeenteraad is daar in het Westland geen draagvlak voor. De Radio Veronica heeft drie dj's aangetrokken van concurrenten. Gerard Ekdom komt over van Radio 10 en gaat de nieuwe ochtendshow presenteren.